Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is bijna onmogelijk om een coronatestafspraak te maken. Want het is gigantisch druk bij de GGD. Er is ook een storing op coronatest.nl. Gisteren werden er iets meer dan 93.000 tests afgenomen. Niet eerder waren het er zoveel op één dag. Voor vandaag staan er ruim 90.000 afspraken ingepland... Ook in Utrecht staan mensen in de rij. Omdat ik uh, keelpijn heb. Omdat ik in eh, contact ben geweest met iemand die corona heeft. Dus dan moet je na een aantal dagen laten testen. Ja, dat is deze tijd van het jaar. Iedereen krijgt verkouden en je wilt toch zekerheid hebben. Ja. Dus je wilt toch wel weten van is het goed of niet? Ja. Heb ik corona of niet? De GGD roept mensen op om in de middag of avond te bellen als het wat rustiger is. Het Openbaar Ministerie is nog niet klaar met het onderzoek naar de dood van Carlo Heuvelman van 27. Hij kwam afgelopen zomer om door geweld na het uitgaan op Mallorca. Door het verslaggever Matthijs van der Wiel. Het OM zoekt getuigen. En het deed vanochtend een, een, dringend beroep op de verdachte en op getuigen in deze zaak... die volgens de officier niet het achterste van hun tong laten zien. Ze zei, vroeg of laat komt uit wat daar eh, is gebeurd. De verdachten stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. Ze zeggen dat ze Carlo niet hebben aangeraakt. Undercoveragenten worden te veel aan hun lot overgelaten en er is te weinig aandacht voor hun mentale gesteldheid. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de zelfdoding van een undercoveragent. Afgelopen voorjaar stapte die uit het leven. Zijn undercoverklus werd hem te veel, vertelt verslaggever Remco Andringa. Eh, ondanks dat er al vrij vroeg signalen waren dat het niet goed met hem ging, heeft de politie niet ingegrepen. Eh, dat gebeurde zelfs niet toen hij eh, kort voor zijn dood zelf aangaf dat zijn undercoverrol onder zijn huid was gaan zitten. nou, toen hadden echt alle alarmbellen af moeten gaan. De agent woonde een jaar lang naast een drugscrimineel en kreeg een affaire met de vrouw van de verdachte. Denk je aan zelfdoding? Hulp is er voor je op 113.nl. De voetballerij gaat de komende weken gewoon door. Een paar clubs wilden een coronapauze omdat er geen publiek in de stadions mag zitten. Maar de KNVB gaat daar niet in mee. Wel krijgen de clubs geld van de overheid als compensatie omdat er nu geen tickets verkocht kunnen worden. Heb ik het weer nog? Komende nacht neemt de bewolking weer toe. Ook morgen is het grijs, behalve in het zuiden. Daar schijnt soms de zon is dan 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in onze regio. De meeste files in de regio Amsterdam. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Knop het Amstel 4 kilometer met een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging ook op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer 9 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Bij de politie is structureel te weinig aandacht voor de mentale gezondheid en integriteit van infiltranten. Er zijn ook geen duidelijke werkafspraken en er is weinig toezicht op medewerkers en operaties. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de zelfmoord van een infiltrant afgelopen voorjaar. En na de Gouden Olympische Spelen in Tokio... heeft een aantal internationals van de vrouwenhockeyploeg... melding gemaakt van ongewenst gedrag binnen de ploeg. De Hockeybond heeft een externe begeleider aangesteld... die het sportklimaat binnen de nationale ploeg onderzoekt. Het weer, morgen graad of 11, veel bewolking...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 Take it to court and go through litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking that we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be a alright. If y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got a wife. Got Can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You ain't step out of line or get out of pocket. So I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh, you gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus, you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first, you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't nothing is good without something on the side, you know. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got away. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a tin of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget. Anytime the chick is there for you, feelings I'll share with you, which makes it a little more clear wanna be with you. Be, with you. be real with you. I can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my Already got away. Got Can't leave you alone. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. Really wanna be with you. Be with Gotta be real with you.